Let there be for all the world. We've got to see that love, oh love, what a blessed thing. Oh yeah, say it loud. the falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be no more.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 In Chili is Joran van der Sloot opgepakt. Tegen hem was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Van der Sloot wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een 21-jarige vrouw in Lima in Peru zondag. Ze werd dood aangetroffen in een hotelkamer die op naam van Van der Sloot stond. De Chileense autoriteiten zullen hem waarschijnlijk zo snel mogelijk overdragen aan de Peruaanse politie. PvdA-lijsttrekker Cohen twijfelt aan een rookverbod voor kleine cafés zonder personeel. Daarmee neemt hij afstand van het beleid van het kabinet, waarvan ook de PvdA deel uitmaakte. Cohen wijst erop dat het rookverbod voor eenmanszaken weinig draagvlak heeft en moeilijk is te handhaven. De Amerikaanse regering stuurt een voorlopige rekening van 69 miljoen dollar naar het olieconcern BP. Het zijn de kosten die tot nu toe zijn gemaakt in verband met de lekkende olieleiding in de Golf van Mexico. Dit is de eerste rekening van de Amerikaanse overheid die naar BP gaat. Het geld moet volgens het Witte Huis terug naar de Amerikaanse belastingbetaler. Ontevreden klanten van telecomaanbieder T-Mobile krijgen korting op hun abonnement... Ze klaagden over problemen met het mobiele internet. Die doet het niet of nauwelijks door capaciteitsproblemen op het nieuwe 3G-netwerk van T-Mobile. Over drie weken zijn de problemen opgelost, belooft de telecomaanbieder. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Nederland buitenlandse bedrijven mag weren om gokspelen aan te bieden op internet. Twee Britse bedrijven wilden op de Nederlandse markt online kansspelen aanbieden. Nederland wil daar controle op houden om te voorkomen dat gokken op internet leidt tot verslaving en het witwassen van crimineel geld. In Amerika is de actrice Rue McClanahan overleden. Ze was vooral bekend als Blanche Devereaux in de Amerikaanse televisieserie The Golden Girls. Voor haar rol als vrijgevochten vrouw kreeg ze in 1987 een Emmy Award. Rue McClanahan is 76 jaar geworden. Tot besluit het weer.